over het onderzoeksrapport naar de mondkapjesdeal. Tijdens de coronapandemie kocht de staat voor 100 miljoen euro aan mondkapjes. Van Linde en zijn zakenpartners bleken daar miljoenen mee te verdienen... terwijl gezegd was dat het om niet was. Hoeveel de staat wil terugvorderen is nog niet duidelijk. Siewert van Liende zat vanavond op de publieke tribune om het debat te volgen. President Zelensky van Oekraïne is aangekomen... het Witte Huis in Washington voor een gesprek met de Amerikaanse president Biden. Hij bedankte de VS voor alle steun namens alle inwoners van Oekraïne. Ook reikte hij een militaire onderscheiding uit aan Biden... die benadrukte dat de VS aan de zijde van Oekraïne staat. Poetin gebruikt de winter als een wapen, zei Biden. Bij een schietincident bij een pompstation op de Ringbaan Oost in Tilburg is gisteravond een dode gevallen. Vijf verdachten zijn aangehouden. Ook is er een auto in beslag genomen die volgens Omroep Brabant als vluchtauto is gebruikt. Regionale media suggereren dat de schietpartij te link is aan een incident met een rapper die op Curaçao is doodgeschoten. De politie wil dat niet bevestigen. Tijdens het jaarlijkse sportgala in Amsterdam is Max Verstappen uitgeroepen tot sportman... en Irene Schouten tot sportvrouw van het jaar 2022. Verstappen werd voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1. En schaatster Schouten won drie gouden en een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Peking. Daarmee was ze voor Nederland de koningin van de Spelen. Shorttrack-coach Jeroen Otter is coach van het jaar 2022. En de estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen is uitgeroepen tot de sportploeg van het jaar. Het weer, vannacht is het bewolkt met zo nu en dan een bui.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 Nails are blue and her toes wil ik white. Ik hoef niet met jou, dat is my leg. mijn lijk. Die for sure, but he left with a why. Yeah, we live, but we destined to die. En je chillen erom, hè, but I'm ending a lie.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 Zo lijkt het leven lang niet zo lang als eerst. Ik ben nu even lang niet zo bang, maar beheers nu meer van wat ik denk, wat ik voel en ik leer nu. Houden van mag ook zonder doel, het gaat goed, maar wat als dat ooit?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 tiny tots kids for all fijne dagen en een voorzitter.